date night. Shop op amazon.nl. Basker kinderopvang. Kijk op basker.nl. Januari, eindelijk tijd voor jezelf. Even alles in standje relax. Ongeremd ontspannen in de mooiste modellen die perfect passen in jouw eigenzinnige thuis. Het is tijd om te relaxen. Dat is typisch trendhopper. Weet je nog? Toen je voor het eerst een Mercedes zag rijden en dacht... Wauw. Ooit. Ooit is nu. Maak kennis met de elektrische CLA Business Solution. Tot 792 kilometer rijbereik en in no time opgeladen. Boek vandaag nog uw proefrit en ontdek de Mercedes-Benz Business Solutions. Ook relaxed het nieuwe jaar in? Ga naar jouw Trendhopper of naar trendhopper.nl. Kom binnenwaaien bij Sport City. Terwijl het buiten kouder wordt, draai je bij ons lekker warm. Start nu je winterlidmaatschap bij Sport City. Je sportclub om de hoek. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen of voor de klas te staan. Hey, stop met dagdromen en start met een erkende mbo- of hbo-opleiding bij LOE. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. LOE, groei door. Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check sportcity.nl. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker. Ah. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 180 voor 1390 euro. Swiss sense for every body. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoast met gesmolten cheddar kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fien Vermeulen. Goedemorgen. Premier Schoof steekt de Spanjaarden een hart onder de riem op X. Zijn gedachten zijn bij alle slachtoffers en nabestaanden van die enorme ramp, dat schrijft hij. Het reddingswerk in Spanje is nog bezig na het treinongeluk van gisteravond. Inmiddels zijn al 39 doden geteld en misschien zitten er nog steeds slachtoffers in een van de wagons. Die viel van een helling af en is moeilijk te bereiken. Eenzaamheid, dat is net zo slecht voor je als roken of als te veel drinken. Dat meldt de Telegraaf op basis van een rapport van de Raad voor Volksgezondheid. Door het gebrek aan sociaal contact is de kans groter dat je eerder doodgaat. De Raad pleit voor betere financiering voor sociale voorzieningen... en dan moet je denken aan buurthuizen, ontmoetingsplekken en welzijnswerk. Dan de Amerikaanse president Trump. Die legt nu zelf een link tussen Groenland en de Nobelprijs voor de Vrede. In een brief aan de Noorse premier schrijft hij dat hij zich al minder aan vrede gebonden voelt... omdat hij de prijs niet gekregen heeft. Trump zegt opnieuw dat hij Groenland wil overnemen. Dit weekend kondigde hij ook extra handelstarieven aan... voor de landen die daar militairen naartoe sturen, waaronder ook ons land. En over Trump gesproken, ook in ons land houdt hij de gemoederen bezig. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders bang is... dat Europa niet meer voor de veiligheid op Amerika kan rekenen. Het komt allemaal vooral door Trump zelf. Die wordt gezien als onbetrouwbaar en polariserend. En volgens veel mensen maakt hij de wereld onveiliger. Het onderzoek is trouwens gedaan nog voor zijn dreigementen rond Groenland. Het weer van Weerplaza dan nog. Op steeds meer plekken trekt de mist weg. De zon komt tevoorschijn, blijft vandaag zo goed als droog... en het wordt een graad of 6 en morgen dan verandert er weinig. Dan de verkeersinformatie. Twee files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen... tussen Beek en Duitsland 1 kilometer, vertraging 4 minuten. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk 8 kilometer. Vertraging is daar 23 minuten. En snelheidscontroles op de A8 van Amsterdam naar Beverwijk... bij hectometerpaal 3,5 en de A16 van Rotterdam naar Dordrecht. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 30,2. Het is maandagochtend, ben je erbij vandaag? Wat ga je allemaal doen? Hoe gaat het? Laat het weten. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo meteen terug krijg je mijn koffiecup. Welcome to the one and only, the original. Dit is het Foute Uur. Menno Barreveld. Ja, goedemorgen. Wil je zo Fantasy van Earth, Wind Fire of the Jacksons met Can You Feel It? Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Q-music is proud to be fout. Foute Uur. Captain Jack. Hey, oh, Captain Jack. Bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track. Run into the railroad track. Run along with Captain Jack. Run into the peace come back. Run this out I doubt when I'm alone. Love is a ring on the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in a bed till the morning comes. Jan Wayne and Because the Night. Het leven is mooi, het is zwemmaandag. Zo. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Goedemorgen, goedemorgen. Menno. Menno. Ah, goedemorgen, Gert-Jan van Loeven zijn. Die zegt lekker de koud tot zeer om in wat ramen te wassen. Nathalie die zegt goedemorgen. Ik klok in vanuit werk, niet vooruit de branden. Ik ga zaterdag trouwen. Ik heb slapeloze nachten. Eh, Xavier die zegt, ik klok in vanuit de auto. Ik ben onderweg naar een klant voor een muizenvangactie. Abel Oranje die zegt, hey Menno, ik klok in vanuit mijn hoogwerker. Boompjes aan het knippen. En Willemijn Kemmerks, goedemorgen. Goedemorgen Menno. Ja, jouw week is eh, niet eh, top begonnen, lees ik. Nee, nee, het kan beter. Ja, want neem ons even mee. Schets de situatie. Nou ja, ik ga van huis weg met een lekkere bak thee en ik trek te hard op en heel die bak thee die valt om. Ja. Dus die ligt nou helemaal in mijn auto. Maar had je gewoon een open beker dan bij je? Of eh, zat er er geen dop Nou ja, normaal niet, maar nou vergeet ik de, deksel erop te doen. Ja, ja, is ook ja. wel ja, zonder deksel. Hete thee in de auto is ook, wel... Hè? Is niet heel slim van je, Nee, dat snap ik ook. Maar ja, ja, ja, maandag. Hè? Ja, het is maandag. Daar kun je altijd achter verschuilen dat het maandag is. Dat is altijd lekker. dat bedoel ik. Hey, eh, weet je wat ik doe? Ik stuur mijn koffiecup op. Daar zit een hele handige deksel op. Schroefdeksel. Oh, dat is makkelijk. Dan gaat je dit nooit meer gebeuren. wat alleen wel zo is, alles blijft er heel lang warm in. Dus zeg maar, ik weet niet hoe lang je in de, in de auto zit naar je werk. Uh, eh, 20 minuten. 20 minuten, ja. Misschien moet je dan een beetje koud water in doen eh, voordat je weggaat. Anders dan is het niet te drinken, je hele, je hele route. Zo heet blijft het Ja, precies. Hey, en wat doe je voor werken? Tot laat ben je bezig vandaag? Eh, ik ben fysiotherapeut en eh, ik heb een korte dag vandaag tot half drie. Oh, nou lekker. Nou, werk ze vandaag. Dank voor je inklok. Dankjewel. En voordat we ophangen, toch nog één ding. Een fijne dag. <laughs> fijne dag. Doei, je? Doei, doei. Het is maandagochtend. Je bent erbij. Het foutuur. Wil je zo meteen banana of Aiko Aiko? Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl.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 Wil je zo meteen ZZ Top en Gimme All Your Love In? Of ga je voor Mel en Kim met Respectable? Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor zo.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 vers gekookt door onze chefs voor maar 25 euro. Zo begin je het jaar gezond zonder zelf te koken. Bestel nu op uitgekookt.nl. Wauw. Prachtig. Het voelt alsof we er weer even zijn. Beleef je geluksmomentjes opnieuw met een CW-fotoboek. Ontwerp je fotoboek gemakkelijk in de CW-app of op cewe.nl. CW. Zo mooi. Als je extra goed van start wil gaan, omdat de eerste klanten al in de rij staan... en de agenda van je nieuwe business lekker volstroomt... vraag dan het ING starterspakket aan en begin met een boost. Nu de eerste zes maanden gratis en 150 euro cashback. Slim toch? Kijk op ing.nl slash zakelijk. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi! Kom wintersporten bij Sport City en maak van sport een gezelligheid. Start nu je winterlidmaatschap bij Sport City, je sportclub om de hoek. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Bijholteontsteking? Gebruik de nieuwe neusspray bijholteontsteking van Avogel. Een bewezen effectieve spray voor de snelle verlichting van symptomen. Avogel. Ervaar pure plantkracht. Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check sportcity.nl Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Een focaccia mortadella of serrano ham van 6,95 voor maar 5 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt.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 Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Als de zonnebloem dan niet zou zijn, was ik veel vaker eenzaam. Een dagje uit met de zonnebloem is echt een lichtpuntje. Onze vrijwilligers zetten zich in voor mensen met een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht en hulp om erop uit te gaan. Jouw donatie maakt dit mogelijk. Kijk op zonnebloem.nl/slash aandacht. Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies. Nieuw bij Burger King. Eurovlammers. Onze iconische klassiekers tussen 1 en 2 euro. Zoals de Burger King hamburger voor maar 1 euro. Ontdek ze nu. Tot wel 50% korting op stijlvolle must-haves. Wat doe ik aan om het nieuwe jaar echt goed te beginnen? In de Zalando-app, daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid. Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop nu bij Zalando. Je denkt misschien, dynamische energie klinkt als gedoe. Maar dynamische energie van Powerpeers biedt vooral mogelijkheden. Want jij bepaalt zelf hoe dynamisch je wil gaan. Dus kom in beweging. Iedereen kan dynamisch. Met de dynamische energie van Powerpeers. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl en vind het gouden bonnetje. Dat is vast mijn pakketje van Amazon Prime. Wow, nu al? Er is maar één ding net zo geweldig als Amazon Prime's gratis en snelle bezorging. En dat is Amazon Prime's entertainment. Wat kijken we? Een nieuw seizoen van LOL, Last One Laughing. Nederlandse topcomedians proberen elkaar met een stalen gezicht aan het lachen te maken. Van gratis en snelle bezorging tot eindeloos entertainment. Amazon Prime heeft het. Word nu lid van Amazon Prime voor 4,99 per maand. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Ga voor meer informatie naar amazon.nl slash prime. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week alle Almhof portieverpakkingen, kwark of mulemilk. 1 plus 1 gratis. Jumbo Goudse kaas 48 plus plakken. 1 plus 1 gratis. En alle robijn 2 plus 3 gratis. Dank voor die prijs. Jumbo. Bij Primera maak je bij iedere aankoop kans op een echte 24 karaats gouden Primera pas. Wacht niet. Even naar Primera. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Zin om echt verrast te worden? Kom dan naar de huishoudbeurs. Ontdek meer dan 300 shops met nieuwe producten en aanbiedingen die je nergens anders vindt. De dag uit waar je blij van thuis komt. Van 21 tot en met 28 februari. Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH pasta saus voor 1,45. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn... is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? 7, oh. 7, oh, wat een geld. 18.000, tot verdikken we. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu van 40% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.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 Je rijdt de B10 al vanaf 27.995 euro. Maar de echte waarde die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Sissy Top komt eraan in het foutuur met Gimme All Your Love In. De dag begon vandaag wat mistig, op steeds meer plekken zon nu. En het blijft droog vandaag tussen de 4 en 9 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Standhorst en Nijkerk. 6 kilometer, verdraging 18 minuten. Hmm, Friday tegenover Party Rock Anthem. Stem nu. out. Yeah. moving. Het Foute Uur. In het Foute Uur op maandagochtend. Het is vandaag de verjaardag van Dolly Parton. Zij is 80 geworden. Nou, dus dacht ik, dat is een mooie aanleiding om een leuke Dolly Parton battle te doen. Wil je zo meteen 9 to 5? Of Jolene? Jolene, Jolene, Jolene. Nou, klik op je favoriet in de Q-app op qmusic.nl. Het nummer van Dolly Parton met de meeste stemmen hoor je zo na Jan Biggel. Beste vrienden, hier ben ik weer.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 Sexy ladies want part with us, in you know, the car with us, them not war with us. In you know, the club, them want flex with us, to get next to us, them not vex with us. From the day my band I ignite my flame.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 Girl, I call my name, yo, it is my fame. on, good girl, turn me on till I earn them all Let's get it on, let's get it on till I earn them on. Shampoo and get busy. Oh, lekker! Ja, zeker lekker. En uh, weet, je, weet je wat we nu gaan doen? Hakken! Precies. Even lekker hakken met de Party Animals. Dit is Aquarius op Q-Music. die stuurt nog een bericht. Lekker fout weer, jongen. Woe! Kijk. een mooi compliment op maandag. Eh, ik heb hier een quiz die geen quiz is. Maar waar denk je dat dit over gaat? Ik vind het schandalig. Eerlijk waar. <laughs> Je hoort het zo meteen in de top 40 classic. We gaan terug naar 1990. Ik vind het schandalig. Eerlijk waar. Nou, dat is echt iets schandaligs. Hoor je zo meteen. En het nieuws komt eraan met Fien. Ja, of de reactie gegaan zou zijn vanuit onze politiek... over de Amerikaanse president Trump. Mhm. Dat zou kunnen, dat hoor je ook zo. Ik vind het schandalig, eerlijk waar. Ga je in 2026 veel de weg op? Let dan even goed op. Rijkswaterstaat is dit jaar, meer dan ooit, in heel Nederland aan het werk om snelwegen, bruggen en tunnels te verbeteren. Zo werken we van 30 januari tot en met 27 juli aan de A30 tussen Barneveld en Ede in beide rijrichtingen. De extra reistijd kan oplopen tot 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl mooiste deals bij Bol. Met kortingen waar je ja tegen zegt.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 vanwege het vakwerk van onze vakmensen. Uw nieuwe kozijn, deur of schuifpui... wij ontzorgen u van advies tot montage. Plan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Lekker. Yakult Plus met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Sander betaalt ze, Martijn ook. En jij? Dikke kans dat je terugleverkosten betaalt. Met zonneplan energie niet. Sterker nog, je ontvangt een zonnebonus. Ontdek het energiecontract voor zonnepanelen. Op zonneplan.nl slash zonnebonus. Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van 100% pindakaas?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 Lidl, je verdient het. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien. Um, tango? Huh? Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.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 De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Kaapstad, Bangkok of New York. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl. Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.